Marjan Koekoek met het NOS Journaal. Het kabinet wil op termijn 100.000 banen extra creëren door de lasten op arbeid te verlagen. Minister Dijsselbloem geeft volgend jaar een eerste aanzet met een lastenverlichting voor werknemers van 1 miljard. Het kabinet wil niet te veel uitgeven, maar er is wel wat ruimte voor herstel van koopkracht. Het kabinet denkt dat ruim 70% van de Nederlanders erop vooruit gaat. Chronisch zieken en hulpbehoevende ouderen dreigen er volgend jaar het meest op achteruit te gaan. Als ze in een gemeente wonen die stopt met de vergoeding van huishoudelijke hulp... gaan ze er tot 300 euro per maand op achteruit. Dat heeft het Nibud berekend. Deze groepen worden door meerdere bezuinigingen getroffen. Minister Schippers van Zorg heeft voor het eerst in jaren een einde gemaakt aan de groei van de zorguitgaven. Het eigen risico stijgt met 15 euro. De zorgtoeslag gaat voor lage inkomens omhoog, maar wordt wel sneller afgebouwd voor hogere inkomens. De Raad van State vindt dat het kabinet moet doorgaan met hervormen... zodat het begrotingstekort niet verder oploopt. Volgens de Raad vaart de regering zeer scherp aan de wind... terwijl er nauwelijks buffers meer zijn om nieuwe schokken op te vangen. Het hoogste adviesorgaan van de regering vindt dat het kabinet belastingen moet herzien... en de lasten op arbeid moet terugdringen. Ook moet de bescherming van werknemers beter... want steeds minder mensen krijgen een arbeidsovereenkomst. Het bedrijfsleven vindt dat het kabinet meer moet doen voor economische groei. De voorgestelde lastenverlichting richting is volgens werkgevers niet genoeg. De Marokkaanse ambassadeur in Nederland gaat een officiële klacht indienen tegen het gewelddadige optreden van de Haagse politie op 6 september tegen Marokkaanse Nederlanders. Twee agenten werkten een jongen van 14 hardhandig tegen de grond. Zijn vader werd met kracht weggeduwd en geslagen. Protesterende omstanders kregen klappen met de wapenstok. Ambassadeur Belouki zegt tegen de NOS dat zoiets kan leiden tot provocaties en ernstige problemen. Volgens de politie hinderden de jongen en zijn vader de agenten die met een andere zaak bezig waren. Het weer, het is wisselend bewolkt en er zijn enkele buien die in de loop van de avond verdwijnen. Vannacht opklaringen met kans op mist, morgen zonnig en 23 tot 25 graden. Dit was het F. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. Het is een redelijk drukke avondspits geworden. 200 kilometer file staat er nu. Ik noem de files in de Randstad vanaf 4 kilometer. Die staan op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij Laren 6 kilometer. Verderop bij de afrit Bunschoten 5. Richting Amsterdam bij Eembrugge 4 kilometer. A2 Amsterdam-Utrecht bij Breukelen 4 kilometer. En verder richting Den Bosch bij Waardenburg 4. A4 Den Haag-Amsterdam bij Zoeterwoudendorp 7 kilometer. En op de A4 richting Den Haag voortging vaart aqueduct 6 kilometer. A9 Amstelveen-Alkmaar bij knooppunt Kooimeer 4. Een aanrijding op de A12 Den Haag-Utrecht bij Nooddorp 5 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. A12 Utrecht-Den Haag voor knopen de Oude Rijn 4. Op de A13 Rotterdam-Den Haag bij Delft 6 kilometer. A15 Rotterdam-Gorkum bij Sliedrecht 4. Een ongeluk op de A16 Breda-Rotterdam bij Zwijndrecht 7 kilometer. Bij de Drechtenol is de linker dicht. Op de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen de knopen de Ridderkerk en Klaverpolder 13 kilometer. Bij Klaverpolder is de rechte reishok dicht. Verkeer van Rotterdam naar Breda kan het beste omrijden via de Heinenoordtunnel en het knooppunt Hellegatsplein.